Minister De Jager wil banken harder aanpakken die mensen een te hoge hypotheek geven. Hij denkt aan hogere boetes of het consequenter handhaven van de norm. Hij onderzoekt nog of de regels moeten worden aangescherpt. Volgens de gedragscode geven banken mensen in principe geen hogere hypotheek dan 4,8 keer het jaarinkomen. Maar soms is afwijking mogelijk. De jager erkent dat bijvoorbeeld starters soms iets meer moeten kunnen krijgen. Maar de minister vindt dat nu te vaak van de norm wordt afgeweken. Volgens onderzoek van de AFM hebben in het verleden niet alleen de DSB-bank, maar ook andere banken te hoge leningen verstrekt. Leden van de congregatie van de Fraters van Tilburg worden opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Ze hebben zich in de jaren 60 en 70 op het instituut de La Salle in Bokstol schuldig gemaakt aan misbruik van kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Drie voormalige groepsleiders hebben verhalen over het misbruik onafhankelijk van elkaar verteld tegen de Wereldomroep en NRC Handelsblad. De drie waren de eerste leken die de fraters hielpen bij het onderwijs. Eerder al zeiden oud-leerlingen van het Blinde Instituut in Graven structureel te zijn misbruikt door negen fraters van dezelfde congregatie. Een Belgische juwelier is gearresteerd omdat hij na een overval een van de vluchtende overvallers heeft doodgeschoten. Twee mannen overvielen gisteren de juwelierszaak in Schaarbeek en gingen op de loop. Het parket in Brussel zegt dat de juwelier niet meer werd bedreigd toen hij schoot. Daarom kan de juwelier niet meer zeggen dat hij handelde uit zelfverdediging. De politie heeft de zoon aangehouden van het echtpaar dat in september vorig jaar in volle Hoven werd vermoord. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van zijn vader en moeder.